Er komt een vliegverbod en ook is afgesproken dat alle noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden om de Libische burgers te beschermen. President Obama, de Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy hebben afgesproken dat ze alle volgende stappen met elkaar zullen afstemmen. Wanneer een militaire actie tegen Libië zou kunnen beginnen is nog onduidelijk. Na het aannemen van de VN-resolutie werd door de opstandelingen in Benghazi gereageerd met gejuich, vuurwerk en schoten in de lucht. Gaddafi kondigde gisteravond aan dat Benghazi vannacht zou worden aangevallen, maar voor zover bekend is dat niet gebeurd. Premier Rutte is blij met de VN-resolutie. Hij noemt het een helder besluit. Naar verluid is Nederland niet gevraagd om zelf mee te doen aan een militaire actie in Libië. Bij drie reactoren van de Japanse kerncentrale Fukushima is opnieuw stoom of witte rook te zien. Volgens het Japanse atoomagentschap is het onduidelijk of dat komt door een explosie. Intussen is het Japanse ingenieurs gelukt om een elektriciteitskabel aan te leggen naar de centrale. Vandaag wordt geprobeerd om het koelsysteem van de reactoren 1 en 2 weer op gang te brengen. Het dodental na de aardbeving en de tsunami van een week geleden loopt verder op. Er zijn in Japan nu 6400 lichamen geïdentificeerd. PSV en Twente hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. PSV won in Schotland met 1-0 van Glasgow Rangers. Twente verloor met 2-0 van Zenit Sint-Petersburg, maar had eerder thuis gewonnen met 3-0. Ajax is uitgeschakeld. Spartak Moskou was met 3-0 te sterk. Vanmiddag is de loting voor de kwartfinales. Het weer overwegend bewolkt en er kan wat lichte regen vallen.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 long as you can remember, but you cannot fight no more. You must want to look your son in the eyes when he asks you what you did it for. Cause all day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come. I don't know why, pretending to be oh so strong. Oh. I let it fall